Door Almegens met het NOS-journaal. Geldautomaten blijven naar verwachting nog zeker een jaar s'nachts uit... meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. maatregel geldt sinds eind vorige maand tegen plofkraken. Volgens de banken blijkt uit een eerste evaluatie... dat het uitzetten van geldautomaten tussen 11 uur s avonds en 7 uur s ochtends effect heeft. Sindsdien zijn er vier plofkraken geweest. Waarschijnlijk duurt het nog tot april volgend jaar... voordat de automaten de techniek hebben om geld automatisch onbruikbaar te maken bij een plofkraak. Dan kunnen ze s'nachts weer open. Maar één op de drie medewerkers van Cent gaat aan de slag bij PostNL. Het postbedrijf neemt Cent over, maar veel Cent-bezorgers hebben er zelf voor gekozen om niet voor PostNL te gaan werken. Ze waren niet blij met de overname vanwege de andere werkwijze van PostNL. Ook zouden ze er financieel op achteruit gaan. Naar schatting heeft ongeveer 40% direct nee gezegd op het aanbod van PostNL. Van de mensen die wel interesse hadden zijn er nu ruim 4300 akkoord gegaan met een baan. De Algemene Onderwijsbond dreigt elke derde dinsdag van de maand actie te voeren... als het kabinet niet meer doet aan de werkdruk in het onderwijs en het lerarentekort. Hoe die acties eruit gaan zien wil de bond nog niet zeggen. Vandaag is de eerste dag van een tweedaagse lerarenstaking. In verschillende steden gaan actievoerders de straat op. In de Zuid-Duitse plaats Ulm is een verpleegkundige opgepakt... die vijf vroeggeboren baby's zou hebben vergiftigd met morfine. De baby's werden s ochtends gevonden met ademhalingsproblemen... Door kordaat handelen van het personeel konden ze worden gered. De verpleegkundige wordt poging tot doodslag... en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ten laste gelegd. In een kluisje van de vrouw vond de politie een spuit met moedermelk... waar morfine bij was gedaan. Over een motief is niets bekend. De vrouw ontkent elke betrokkenheid. Het weer vanmiddag vanuit het zuidwesten meer bewolking en wat lichte regen.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 Been teasing telling me no. Now give me just a little time. girl. I wanna shake you down. I wanna rock you down. I can give you all the you need. I'm gonna love you, Let me take you down.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 Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my day. Go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours. Me and more, I. You do when I Fuck loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist, i so enormous. girl. You never have to worry about Now you know Cause your body's on fire Show me to control it And go ahead, you get higher I you it I put my hand there Hold it, I'ma be right fire.